Goedenacht. Het Witte Huis heeft oud-vicepremier Sigrid Kaag... samen met tien anderen aangesteld voor een nieuwe raad... om vrede, stabiliteit en welvaart in de Gazastrook te brengen. Ze ondersteunen de Vredesraad... die moet zorgen voor een soepele machtsoverdracht in Gaza. Kaag was tot afgelopen zomer VN-gezant in het Midden-Oosten... en hield zich onder andere bezig met de wederopbouw van Gaza. De prijzen van tabak, energie en de horeca zijn de afgelopen 25 jaar... veel harder gestegen dan andere zaken, meldt de Telegraaf. Zo is een pakje shake bijna acht keer zo duur geworden als in het jaar 2000. Diensten als de kapper, de schoonheidssalon en de dierenarts zijn een stuk duurder geworden door personeelstekort. Elektronica en telefonie zijn vergeleken met 25 jaar geleden juist een stuk goedkoper geworden. De Amerikaanse autoriteiten hebben een strafrechtelijk onderzoek ingesteld... naar de gouverneur van Minnesota, Tim Walz. Hij en de burgemeester van Minneapolis worden beschuldigd... van het tegenwerken van immigratiedienst ICE in die stad. Walz zegt in reactie dat het een autoritaire strategie van de regering Trump is... om de rechter in te zetten tegen hun politieke tegenstanders. En het slikken van paracetamol tijdens de zwangerschap zorgt niet voor autisme. Dat zegt een groep Europese wetenschappers na beweringen van president Trump dat dat wel zo zou zijn. Volgens onderzoekers is er geen enkele link tussen paracetamol en autisme, ADHD of andere stoornissen. Paracetamol is, als het volgens de voorschriften gebruikt, gewoon veilig voor zwangere vrouwen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er valt af en toe wat regen. In het noorden van het land plaatselijk dichte mist. Het koelt af tot de graad of 5. Overdag in het westen nog een bui, daarna zon bij 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws. up and waiting. and I'll be damned, your shit was never passed. under feet. But I fall when I'm around you.